Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het College voor de Rechten van de Mens ontving vorig jaar bijna 5300 meldingen over ongelijke behandeling. Dat is een recordaantal. Dat blijkt uit de nieuwe discriminatiemonitor. De meeste meldingen gingen net als voorgaande jaren over discriminatie vanwege een handicap of een chronische ziekte. Een kwart van de meldingen ging over discriminatie op basis van etniciteit. Veel hadden te maken met de Belastingdienst en de toeslagenaffaire. Nog eens 2000 klachten gingen over coronamaatregelen, zoals het coronatoegangsbewijs. Schiphol verwacht ook vandaag nog grote drukte op de luchthaven... al zal het wel iets rustiger zijn dan gisteren. Reizigers stonden gisteren uren in de rij als gevolg van personeelstekorten. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vreest dat de problemen op Schiphol langer aanhouden dan alleen deze meivakantie. en zegt dat het personeelstekort moeilijk op te lossen is. Russen in Nederland worden gebeld met de vraag waar hun loyaliteit ligt. Universiteiten hebben daar meldingen van gekregen, schrijft het Financiële Dagblad. Volgens de krant zeggen de bellers dat ze van de Russische overheid zijn... en vragen ze of de gebelde de Russische inval in Oekraïne steunt. Onduidelijk is om hoeveel meldingen het gaat. Inlichtingendienst AIVD zegt tegen het FD op de hoogte te zijn van de telefoontjes... en een directe link te zien met de Russische invasie. De Oekraïense autoriteiten hebben verschillende Russische spionnen opgepakt... meldt een adviseur van president Zelensky. Een van hen zou hebben gewerkt binnen de generale staf van het Oekraïense leger. Volgens de adviseur hadden de spionnen onder meer als doel... om een passagiersvliegtuig boven Rusland of Wit-Rusland neer te halen... waar Oekraïne dan de schuld van zou moeten krijgen. Het weer, het wordt een vrij zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 14 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. En er staat een zwakke tot matige wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Het ritme, van ZFM. Ze zat op hockey en is blond, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van mijn ton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix er wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee, wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op En ben ik weg, doe ik alles op de pop Van met alle respect, dik altijd niemand En ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het weer zo, ik ga naar buiten en natuurlijk lieverd iedereen verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. Leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee, wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel Heb ik me niet een beetje aangesteld Pizza met ananas is discutabel Maar die zoete witte wijn die moet van tafel Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas wie had dat gedacht?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 De lente brengen van overal. Een liedje een andere melodietje en een ander berg een liedje. Al die brand van het heelal. zachtjes horen. Die jou jubelen horen het de lente brengen overal. Liedje, en het andere melodietje, en een ander erg een bietje, al die pracht van het heelal.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 En dat is een recordaantal. Dat blijkt uit de nieuwe discriminatiemonitor. Schiphol verwacht ook vandaag nog grote drukte op de luchthaven. Al zal het wel iets rustiger zijn dan gisteren. Toen stonden reizigers uren in de rij als gevolg van personeelstekorten. Russen in Nederland krijgen intimiderende telefoontjes met de vraag of ze de Russische inval in Oekraïne steunen. Dat meldt het Financiële Dagblad. De bellers zeggen van de Russische overheid te zijn. Het weer, het wordt een vrij zonnige dag en het blijft overal droog.